Het Amerikaanse leger zegt dat het vandaag 14 luchtaanvallen op IS heeft uitgevoerd. De ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en Oekraïne zijn bij elkaar in Berlijn om te praten over de oorlog in Oekraïne. Het is voor het eerst in weken dat ze rechtstreeks met elkaar spreken. Ze praten onder meer over een staakt het vuren, al zou Oekraïne daar weinig interesse in hebben, omdat het land de indruk heeft dat het aan de winnende hand is. Snoepbedrijf Mars roept chocoladedrankjes terug omdat mensen er ziek van kunnen worden. De fabrikant heeft in een aantal melkdrankjes een bacterie aangetroffen. Volgens de Voedselwarenautoriteit kregen in het buitenland zo'n 60 mensen diarree en moesten ze overgeven. In Nederland zijn er nog geen mensen ziek geworden. De Nigeriaan in Spanje die ebola zou hebben blijkt toch niet besmet met het virus. Dat heeft het Spaanse ministerie van Volksgezondheid gezegd na medische tests. De man was gisteren in een ziekenhuis in Alicante in quarantaine geplaatst, maar blijkt nu dus geen ebola te hebben. In de Eredivisie heeft Ajax een tweede wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het werd 3-1 tegen AZ. Groningen won met 3-1 van Heracles en Utrecht won met 2-1 van Willem II. Go Ahead Eagles ging met 3-2 onderuit tegen Excelsior. Een van de doelpuntenmakers van Go Ahead was doelman Cummins. Hij scoorde vanuit een doeltrap. Op de EK Atletiek hebben de Nederlandse vrouwen geen rol van betekenis kunnen spelen op de 4x100 meter. Startloopster Madia Gavor kreeg het stokje niet goed bij Daphne Schippers. Het goud ging naar Groot-Brittannië, Frankrijk pakte zilver en brons was er voor Rusland.